Twee uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er is brand in een grote varkensstal in het Brabantse Lierop. De brandweer denkt dat er zo'n duizend varkens binnen zijn. De dieren gaan het waarschijnlijk niet overleven. De brandende stal wordt als verloren beschouwd. De brandweer probeert te voorkomen dat een stal ernaast ook in vlammen opgaat. Over de oorzaak van de brand in Lierop is nog niets bekend. President Trump heeft richtlijnen gepresenteerd waarmee de coronamaatregelen op termijn kunnen worden afgebouwd. Amerikaanse staten mogen zelf weten wanneer ze dat doen, maar er zijn wel voorwaarden. Zo moet de verspreiding van het virus twee weken zijn afgenomen en er moeten genoeg testlocaties zijn. Trump adviseert de maatregelen in drie fases te versoepelen. In de eerste fase kunnen restaurants, stadions en gebedshuizen onder voorwaarden weer open. Scholen blijven dan nog dicht. Trump wil met het plan de zwaar getroffen economie weer op gang helpen. Tandartsen en mondhygiënisten zijn klaar om weer open te gaan voor reguliere zorg, zeggen hun beroepsorganisaties. Ze nemen wel veiligheidsmaatregelen. Zo moeten patiënten bij binnenkomst hun handen wassen en zo kort mogelijk in de wachtkamer zitten. De beroepsorganisaties komen met een advies over de heropening na de persconferentie van premier Rutte, komende dinsdag. Facebook gaat gebruikers een seintje geven als ze in contact zijn gekomen met nepnieuws over het coronavirus. Als ze bijvoorbeeld onzinberichten over het virus hebben geliked of gedeeld, kunnen ze een melding krijgen. Daarin worden ze doorverwezen naar een site van de Wereldgezondheidsorganisatie waar nepnieuws over corona wordt ontkracht. Facebook hoopt zo dat de stroom onzinberichten afneemt. Het weer droog en in het noordoosten koelt het af naar het vriespunt. Overdag zonnig, in de middag vooral in het zuiden meer bewolking.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. I live in Arrivederci. 106.9. Dit is ZFM. Some days, things just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning. complicate. People tell me to meditate. Give me that Christian style. Ladies love my style. At my table getting wild. Get get get, get the bottles poppin'. We get that drippin', that drop.